Dik Hark met het NOS Journaal. Het schadefondsdrijf heeft vorig jaar een record aantal aanvragen binnengekregen. Bijna 9200 slachtoffers van geweldsmisdrijven deden een beroep op het fonds. En dat is bijna 10% meer dan in het jaar daarvoor. Het schadefonds valt onder het ministerie van Veiligheid en Justitie... en keert geld uit aan mensen die slachtoffer werden van bijvoorbeeld diefstal met geweld... mishandeling of verkrachting. Bij meer dan de helft van de aanvragen die al zijn afgehandeld... heeft het fonds een schadevergoeding uitgekeerd. In totaal is een kleine 11 miljoen euro uitbetaald. Het akkoord in Europa over hulp aan Griekenland heeft voor oplichting gezorgd op de internationale beurzen. Vooral banken en andere financiële instellingen deden het goed. De euro steeg ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Voor een euro moet nu 1,44 dollar worden betaald. Door het akkoord hebben beleggers meer vrouwen in de Europese munt. Hoge functionarissen uit Noord- en Zuid-Korea hebben met elkaar gesproken in de marge van een internationale veiligheidstop op Bali. Het was de eerste ontmoeting op dit niveau in 2,5 jaar. Het gesprek was bedoeld om het zeslandenoverleg tussen de twee Korea's, de Verenigde Staten, China, Rusland en Japan, weer vlot te trekken. Dat overleg over het kernwapenprogramma strandde in 2008. Noord-Korea liep toen weg na internationale kritiek om een test met een lange afstandsraket. Op Schiphol is het de drukste dag van het jaar. De luchthaven krijgt vandaag 171.000 passagiers te verwerken. Vanochtend vroeg was de eerste piek. Net als in voorgaande jaren zijn er maatregelen genomen om de toestroom van passagiers in goede banen te leiden. Er worden extra parkeerwachters ingezet en er zijn muzikanten die de wachtende passagiers vermaken. Schiphol adviseert mensen om op tijd aanwezig te zijn en om van tevoren in te checken via internet. Het weer dan nog bewolkt met af en toe wat zon en plaatselijk een bui. Veel wind uit het noordwesten. Het wordt een graad of 18. Morgen meer neerslag en wat frisser. Dit was het NOS Journaal. Dit is alleen de Geest bij de ANWB. Er staan nu geen files. U krijgt een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles.